Uur. Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Oud-minister Wouter Koolmees heeft op zijn eerste werkdag als topman van de NS beloofd dat hij zo gauw mogelijk meer treinen wil laten rijden. Maar hij durfde geen datum te noemen. Reizigers klagen over te drukke en te korte treinen. Koolmees zei dat de NS dag en nacht bezig is om de problemen op te lossen. Minister Hoekstra heeft met de ambassadeur van China gepraat over de illegale politiebureaus in Amsterdam en Rotterdam. Hij heeft gezegd dat ze meteen dicht moeten. Nederlandse Chinezen kunnen bijvoorbeeld hun rijbewijs laten verlengen op de politiebureaus, maar ze zouden er ook door in de gaten worden gehouden. Terwijl zijn aanhangers protesteren tegen de verkiezingsuitslag, legt de Braziliaanse president Bolsonaro zich erbij neer dat hij straks geen president meer is. Eerder zei hij nog dat hij het niet zou accepteren als hij zou verliezen van Lula da Silva. Maar volgens de minister ziet Bolsonaro er toch maar vanaf om naar de rechter te stappen. En presentatrice Loretta Schrijver vindt het verdrietig dat er straks geen koffietijd meer is. Aan de andere kant is ze blij dat ze nog even aan het idee kan wennen. Pas in mei volgend jaar zendt RTL de laatste aflevering uit en verdwijnt koffietijd na ruim 12 jaar van de buis. Er zijn te weinig kijkers. Het weer van Weer.nl. Vanavond vooral in het noorden een bui. komt af naar een graad of 10. Morgen af en toe zon, vaart waait wat minder hard en het wordt 14 à 15 graden. En voor de details kijk je op Weer.nl. Sky Radio Verkeer. ANWB. Nog 200 kilometer file over van deze drukke avondspits. Bij Amsterdam is het nog file rijden. En ook bij Utrecht en Arnhem is het nog druk. Op de A2 Amsterdam-Den Bosch. Tussen Vinkenveen en Utrecht Centrum 14 kilometer file met een half uur oponthoud. Nasleep van een ongeluk op de A9 vanuit Alkmaar naar Diemen tussen Aalsmeer en Knopend Holendrecht. Nog 10 kilometer file met dik een half uur vertraging. Die vertraging heb je ook op de A10, de ringweg van Amsterdam. Bij Amsterdam Buitenveldert op de A10 Zuid 6 kilometer file. Op de A27 Almere-Gorkum tussen Hilversum en Hagenstein neemt de file iets af, maar toch nog 17 kilometer met een half uur vertraging. Sky Radio Flits Update. Flitsmeister. Snelheidscontroles vinden we op de A6 Lelystad Emmeloord bij Urk bij hectometerpaal 98.8. Controle op de A27 Utrecht-Gorkum bij Lexmond bij 57.1. Op de A37 controle vanuit de Duitse grens naar Hogeveen bij 39.5. En ook nog steeds controle op de A50 vanuit Apeldoorn naar Zwolle bij Heerde. Dat is bij hectometerpaal 224.9.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 Fantastisch dit! Ja, kijk die ogen! Oh, ze heel erg. Ja. En oh ja, familie en vrienden kijken backstage mee, waarbij vooral de moeders hun kritische commentaar geven. En? Nee, nee, nee, helemaal niet. Nee. Niet zijn type? Nee, helemaal niet. Bij wie slaat de vonk over. Je ziet het in Liedje op het Eerste Gezicht. Zaterdag om 8 uur op SBS 6. We moeten allemaal op een houtje bijten. Daarom nu bij Kruidvat 50% korting op Philips Sonicare Protective Clean tandenborstels. Kruidvat steeds verrassend, altijd voordelig. De Chocomel-letters zijn er weer. Naast original, nu ook plantaardig. Dus of je nu voor heerlijk of hemels gaat... voor house of hip-hop Waar je ook van houdt, het is altijd lekker. Chocomel, de enige echte. Nu ook, plantaardig. En deze week ook bij Kruidvat, maar liefst 20 euro korting op Philips OneBlade. Hoi, dit zijn cacaoboeren Jasmine en David uit Ivoorkust. Jasmine krijgt 1,30 dollar voor een kilo cacao. David is aangesloten bij Fairtrade en hij krijgt 25% meer. Van dat verschil kan hij medische zorg betalen voor zijn familie. Best goed om te weten als jij je chocolade koopt. Fairtrade. Samen maken we de wereld eerlijk. Ik verlies mezelf in een wereld nog nooit gezien. Reizen met het mooiste uitzicht. Met de trein door Europa. Hoe anders? Ontdek al onze bestemmingen op nsinternational.nl. Bij Action vind je heerlijke Fairtrade chocolade. En altijd voor de laagste prijs. Zoals onze Choco Fair chocoladereep. Voor maar 1,29 er zijn weer happy deals bij BCC, dus is je wasmachine kapot of bak je oven er niks van. Don't worry! BCC heeft heel veel aanbiedingen waar jij happy van wordt. En je oude apparaten, die recyclen we voor jou. BCC. Don't worry. Buy happy. Veranderen. Dat moeten we, dat kunnen we en dat willen we als Shell. Dus investeren we ook in nieuwe energie voor Nederland. Bijvoorbeeld in zonneparken en stroom uit wind op zee. Zo willen we groene stroom toegankelijker maken voor ons allemaal. Wij veranderen voor een schonere toekomst. Benieuwd wat we nog meer doen? Zoek online naar Shell. Nu bij BCC. Tot 100 euro korting op de nieuwe wasmachines van Whirlpool. Ga lekker naar buiten met Scapino. Van wandelschoenen tot warme jassen. Nu tot 20% korting op heel veel outdoor artikelen. Neem die stap. Scapino. Als je de Eurojackpot wint, dan koop je natuurlijk een leuk vakantiehuisje. Maar wat doe je met al die andere miljoenen? Want de jackpot kan oplopen tot wel 120 miljoen. Koop nu een lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot, spel van de Nederlandse loterij. Speelbewust 18+. Plus. Nu tot 20% korting op heel veel outdoor-artikelen. Neem die stap. Scapino. Wat als je net je loodzware antieke eikenhouten bureau naar de garage hebt versleept... om er een thuiskantoor van te maken en ontdekt dat je daar geen wifi hebt? Ja, ik ga hem echt niet helemaal terugzetten, hoor. Ook dit gewoon bij Ziggo. Altijd en overal in huis perfecte wifi met smart wifi. Enjoy it all. Happy Singles Day bij Douglas. Een cadeau from you to you. Trakteer jezelf op jouw favoriete geur? Dan trakteren wij op 20% korting op bijna alle geuren en geursets. Douglas. Sky Showtime. Een splinternieuwe streamingservice van de grootste studios op aarde. Met iconisch entertainment, exclusieve series en de grootste blockbusters. Dit is Sky Showtime. I'm ready if you are. We begrijpen dat je geldzaken je steeds meer bezighouden. Meer inzicht kan je helpen betere keuzes te maken. Praat daarom over je geldzaken met vrienden, familie of met ons als je je zorgen maakt. Het Raboteam Hulp bij Geldzorgen staat voor je klaar. Met inzicht kun je betere keuzes maken. Dat helpt jou en de mensen om je heen. De coöperatieve Rabobank. Ontdek ook inzicht in de Rabo-app. Zie hoe je ervoor staat en hoe je budgetten instelt. Sky Radio Verkeer. Er is nog 75 kilometer file over van deze drukke avondspits. Het rijdt nog langzaam op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Ketelplein 11 kilometer met een half uur vertraging. Kwartiertje vertraging nog op de A12 vanuit Utrecht naar de Duitse grens bij Zevenaar. Na een ongeluk is de rechterrijstrook van de A13 dicht vanuit Den Haag naar Rotterdam bij Delft. 4 kilometer file daar met een 20 eh, minuten oponthoud. En een kwartiertje vertraging op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum. Daar rijdt het langzaam tussen Hagenstein en Noorderloos. my home is on. to bend your way. Getting closer now. En this is Sky. Tickets winnen voor het concert van Michael Bublé? Geef je dan nu op voor de gastenlijst via de Sky Radio app of skyradio.nl. I'm not surprised, not everything lasts. I've broken my heart so many times I stop keeping track.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 1 plus 1 gratis. En de combi-deal. Een Emma Boxspring en fliptopper voor 849 euro. De meeste en de beste aanbiedingen. van Albert Heijn. Alle ondernemers die gaan voor hun droom kunnen rekenen op credits. Of je nou begint aan iets nieuws of al even onderweg bent, ga naar credits.nl. We zijn er voor je met krediet, training en coaching. Ondernemen begint bij Credit. Als je hoort dat je kanker hebt, roept dat vragen op. Veel antwoorden krijg je al in het ziekenhuis, maar thuis wil je vaak nog meer weten. Ga dan niet zomaar op internet zoeken. Ga naar kanker.nl. Daar vind je betrouwbare informatie die door artsen is gecheckt. En ervaringen van mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. Kanker.nl is mogelijk gemaakt door KWF. We zijn er voor je. Hoe u zakelijk kunt verduurzamen? Zo doet Waalhaven Group dat. Onze kranen en heftrucks in de haven draaien straks volledig op windenergie van Eneco. Dat is goed voor het klimaat en die duurzame stappen maken ons aantrekkelijk als werkgever. Goed te horen dat Eneco Hollandse Wind meer brengt dan alleen groene stroom. Klimaatambities waarmaken? We doen het nu. Eneco. Kanker.nl. De plek voor betrouwbare informatie en ervaringen van anderen. Trendhopper past precies in elk interieur. In elke stijl, in elke kleur, in elke vorm. Alles kan. Jij bepaalt. Dat is typisch Trendhopper. Deze week 20% korting op alle vloerkleden. Check snel al onze acties op trendhopper.nl. Hey! Wil jij die sportieve Ford Puma rijden? Of de ruime Focus? Of veelzijdige Kuga? Voor welke Ford je ook gaat, je rijdt nu extra voordelig met Ford Private Lease. Zo rij je al een Focus Staal vanaf 399 euro per maand. Op basis van 60 maanden en 10.000 kilometer per jaar. Kijk op Ford.nl. Centraal Beheer met Carmen, hoe kan ik helpen? Met pijn. Zeg, ik woon dus kort aan de kust, maar ja, echt comfortabel is het niet. En al helemaal niet voor mijn energierekening. Oké, misschien eens kijken naar isolatie. het lijkt me handig, want het feit is als gek. Maar ga anders heel eventjes naar binnen, want dit praat best wel lastig. Hoe bedoel je? Ik zit gewoon op de bank. Stel, je hebt een vraag over het verduurzamen van je huis. Dan kun je Centraal Beheer altijd bellen en helpen wij je verder. Ontdek direct hoeveel je kunt besparen met onze online scan. Wil je jouw nieuwe Ford snel rijden? Ga dan direct naar de Ford dealer. En profiteer van korte levertijden op al onze voorraadmodellen. Kijk snel op Ford.nl. Heb jij ook die ik kom hier alleen maar voor de moneybaan? Dat hoeft echt niet, man. Bij Tempoteam is er nu superveel leuk werk. Ik ben Nessim. En ik ben QC. En in de proeftijd gaan we bij bedrijven proeven welke banen wel chill zijn. Zo proef jij vooraf hoeveel werkplezier een nieuwe baan jou oplevert. Dus check tempoteamnl slash proeftijd. Dit is proeftijd. Nu bij T-Mobile. Unlimited data plus Netflix en Videoland samen in één abonnement. Stream als een unlimited en geniet van het grootste aanbod films en series. Nu met extra veel voordeel. Check de voorwaarden op T-Mobile.nl of ga naar jouw T-Mobile shop. We streamen every day. 5G is er. Dus press play. Je kan het misschien niet zien, maar je hebt het in je. Leefkracht. Het zit in iedereen. Maar om het te voelen moet je het aandacht geven. Door genoeg te bewegen en goed naar je lichaam te luisteren. Daarom ben je bij Mensis niet alleen verzekerd van goede zorg, maar ook van hulp bij een gezonde leefstijl. Weten welke hulp? Doe de leefkrachtwijzer op mensis.nl. Mensis. Zorg voor leefkracht. Kun jij niet wachten op de eerste goal? Bij ons kun je nu al juichen met de Mediamarkt WK-deals. Grijp je kans en scoor de beste deals. Zoals een 42-inch LG OLED-tv voor maar 999 euro. Shop online of in je winkel. Let's go. Mediamarkt. Leenalarm. Wil jij binnenkort ook elektrisch gaan rijden? Maar vind je de aanschaf nog te duur? Een lening van Freo kan uitkomst bieden. Want bij Freo leen je zonder verrassingen en voordelig. Bereken nu je lening op freo.nl weet wat je leent. Freo. Let op. Geld lenen kost geld. Bij IKEA snappen we heel goed hoe je van je huis je thuis kan maken. Zo hebben we een speaker die ook een lamp is. Waardoor je in bed een boek kan lezen en tegelijkertijd naar muziek kan luisteren. IKEA. Een wereld aan ideeën. November wordt een heel bijzondere maand. En niet alleen omdat we een jackpot hebben van 12,6 miljoen netto. Nee, alleen deze maand maak je ook nog eens kans op één van de 25 BMW's iX3. 100% elektrisch. Dus koop snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. De tiende kan het gebeuren. Staatsloterij. De spel van Nederlandse Loterij. de stad 18+. Plus. We staan steeds sneller rood. Daarom nu bij Kruidvat 50% korting op een voordeelpak Gillette en Venus. Plus gratis oranje sokken. En elke week nog eens 10.000 actieproducten die het leven weer wat goedkoper maken. Kruidvat steeds verrassend, altijd voordelig. It's be a cold, cold Christmas you. Voor je het weet is het winter. Hoe hou je dan de warmte binnen en je energiekosten in de hand? Begin nu met isoleren. Voor meer comfort in huis en een lagere energierekening. Laat je nog voor de zomer adviseren. Ga naar verbeterjehuis.nl. Zet ook de knop om. Sky Radio 101 FM. The Feel Good Station. Altijd non-stop de beste muziek. Het ANP nieuws van 8 uur. Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Coronaruilschoppers die een schadevergoeding moeten betalen, hebben nog maar een klein deel overgemaakt. Tot nu toe is nog geen 80.000 euro geïnd, terwijl ze met z'n allen een kwart miljoen moeten dokken van de rechter. Toen tijdens corona de avondklok werd ingevoerd, spraken in allerlei steden rellen uit. Goed nieuws voor studenten uit Arnhem, want ook zij kunnen nu een toeslag aanvragen voor de hoge prijs van gas en licht. De gemeente had liever gezien dat de landelijke politiek het had geregeld, maar dat is niet gebeurd. Arnhem is niet de eerste die bijspringt. Nijmegen en Tilburg bijvoorbeeld doen het ook. Er wordt nog hard gewerkt aan het liedje waarmee ons land volgend jaar meedoet aan het Eurovisie Songfestival. Het is nog niet helemaal af, zeggen de artiesten Dion Cooper en Mia Nicolai. Het enige wat ze erover willen vertellen is dat het een mooi liedje wordt. Pas in het nieuwe jaar krijgen we het nummer te horen. En Ayerseed Daily Blind staat niet in de basis in de Champions League-wedstrijd tegen de Rangers. De keuze van de trainer is pijnlijk omdat Blind negen maanden geleden voor het laatst een wedstrijd miste. Toen werd hij gespaard. Ajax is al uitgeschakeld, maar maakt nog wel kans op een plek in de Europa League. Het weer van Weer.nl. Vooral in het noorden buit, koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen af en toe zon, waait wat minder hard en het wordt 14 à 15 graden. En kijk voor het weer bij jou in de buurt op Weer.nl. Sky Radio Verkeer. ANWB. Er staat nog één file op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Bij Delft 4 kilometer met een kwartiertje vertraging. Door een ongeluk is daar de rechte rijstrook dicht. Sky Radio Flits Update. Flitsmeister. Er staan nog snelheidscontroles op de A15 Rotterdam EuroBoord bij 47.6.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 From the day that I met you, I stopped feeling afraid. In your so, I miss you so, and I miss you till I'm old. It's a beautiful day, I can't stop myself from smiling. Mr. Charming, de gentleman met de gouden stem. Everybody, it's Michael Bublé. Mr. Bublé komt 22 maart naar Ziggo Dome Amsterdam met zijn Higher Tour. Cause everything. Jij kan erbij zijn. If you want to win tickets to see my show, all you gotta do is listen to Sky Radio. Geef jezelf nu op voor de gastenlijst via skyradio.nl of de gratis Sky Radio app. En maak kans op tickets voor Michael Bublé. Right here on Sky. Good luck everybody. Hoe u zakelijk kunt verduurzamen? Zo doet Waalhaven Group dat. Onze kranen en heftrucks in de haven draaien straks volledig op windenergie van Eneco. Dat is goed voor het klimaat en die duurzame stappen maken ons aantrekkelijk als werkgever. Goed te horen dat Eneco Hollandse wind meer brengt dan alleen groene stroom. Klimaatambities waarmaken? We doen het nu. Eneco. Studeren aan de universiteit. Maar dan gewoon thuis, in de trein, op reis, waar je maar wilt. Dat kan aan de Open Universiteit. Wij zijn de universiteit die overal dichtbij is. Denk open. Open Universiteit. Net zo fijn en fleurig, goed voor elk, de lekkerste koffie die je kent. Net zo goed, maar dan goedkoper. Want bij Aldi betaal je een stuk minder voor een boodschappenkar vol A-kwaliteit. Zoals pindakaas met stukjes pinda voor maar 2,11 euro per pot. Dat is dus net zo groot worden, maar dan goedkoper. Tuurlijk wel. Aldi. De universiteit die overal dichtbij is. Denk open. Open Universiteit. Oh nee, onze tomaatweer heeft iets aan zijn pootje. Maar krijg jij nu zelf ook vlekken in je nek? Ja, als ik aan die dierenartsrekening denk. Niet met de ORA huisdierenverzekering. Die vergoedt medicijnen, operaties en specialistische behandelingen voor je hond en kat. Ja, dat is ORA. Bekijk de voorwaarden op ora.nl. Begin november kun je heel voordelig naar de film, want het is Cinemania. Oh. En niet alleen ontroerende films, alle films slechts 6 euro. Cinemania. Alleen op 2, 3 en 4 november in bijna alle bioscopen en filmtheaters. Neem nu een Lotto-abonnement. Want in november geeft Lotto gegarandeerd elke dag 3000 euro weg aan een abonnee. Ga naar lotto.nl voor de actie. Lotto, spel van Nederlandse Loterij, speel bewust 18+. Plus. Tanken bij BP levert je nu nog meer voordeel op. Zo kun je in de tijd dat je naar deze radiocommercial luistert... 1, 2, tot wel drie keer zoveel freebies sparen. Kijk, dat is turbo sparen. Doe mee en ontvang nu tot drie keer zoveel freebies. Dus bijvoorbeeld tot drie keer zoveel korting bij je volgende tankbeurt. BP, Everyday Brighter. Actievoorwaarden op freebies.nl Altijd druk in de weer, dus ik verdien die schoenen in het leer. Bij Bristol bij Bristol is de prijs ook heel chic. Bij Bristol profiteer je nu van kortingen tot 30% op de leren schoenencollectie. Bristol. Pretty smart. Keukenkopers, opgelet! Keukenconcurrent betaalt nu jouw BTW. Dat betekent 21% korting op jouw nieuwe keuken. En dat is lekker, want zo hou jij geld over om andere leuke dingen te doen. Tja, dat is echt ongekend van... Keukenconcurrent. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste prijs van Nederland. We staan steeds sneller rood. Daarom nu bij Kruidvat 50% korting op een voordeelpak Gillette en Venus. Plus gratis oranje sokken. En elke week nog eens 10.000 actieproducten die het leven weer wat goedkoper maken. Kruidvat steeds verrassend, altijd voordelig. Oorlog, droogte, torenhoge voedselprijzen. Afrika wordt getroffen door de ene na de andere ramp. En dat raakt vooral kinderen. Om kwetsbare kinderen te beschermen helpen wij juist hun families... Geloof jij ook in de kracht van familie? Doneer dan nu een SOS Familiebox op soskinderdorpen.nl. Jouw hulp is hard nodig. Als je gaat beginnen als ondernemer, kun je veel vragen hebben. Ben je eigenlijk wel klaar om te starten? Hoe vind je klanten? Hoe zet je je administratie goed op? De antwoorden op al dat soort vragen vind je tijdens de gratis KVK Startersdag. Boost je kennis op 5 november in de jaarbeurs in Utrecht. Meld je nu aan op kvknl startersdag. Hi, dit zijn koffieboeren Andrew en Mariam uit Oeganda. Andrew krijgt 70 cent voor een pond koffie. Mariam is aangesloten bij Fairtrade en krijgt 30% meer. Van dat verschil kan zij samen met andere koffieboeren investeren in duurzame koffieteelt. Best goed om te weten als jij je koffie koopt. Fairtrade. Samen maken we de wereld eerlijk. De dagdeels tijdens de Bol 3daagse zijn zo goed. Die moet je wel delen met je volgers die willen weten waar jij als echte Monfluencer shopt. Wat alleen vandaag bij bol.com tot 40% korting op kinderkleding van onder andere Vincino en Mood Street. Ga dus snel naar bol.com. Deze Fairtrade Week bij Plus. Bij twee pakken Plus Fairtrade filterkoffie van 500 gram... een gratis Tony Chocolonely reep. KNAP is de ideale bank voor ZZP'ers. Met een compleet bankpakket voor een vaste, lage prijs. Nu het eerste jaar 50% korting voor starters. KNAP, de bank voor ZZP'ers. Kies voor Café Intention. Heerlijke biologische fairtrade koffie in het gele pak. Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 5000 MB er 5000 bij. Dat is dus 10.000 MB voor maar 10 euro. Ga snel naar ben.nl. too fast to prepare for this. Tripping in the world could be dangerous. Everybody circling as vultures. Negative, nepotist. Everybody waiting for the fall of man. Everybody praying for the end of times. Everybody hoping they could be the one. I was born to run, I was born for this. Whip, whip. singing on to the visual. I wanna be invisible. Looking at my years like I'm out of them. Everybody needs to be a part of them. Never be enough. I'm the prodigal son. I was born to run. I was born for this. With hypothetical, working out of something that I'm proud of. Out of the box, an epoxy to the world and the vision we've lost. I'm an apostrophe. I'm just a symbol to remind you that there's more to see. I'm just a product of the system of catastrophe. And yet a masterpiece, and yet I'm half diseased. And when I am deceased, at least I go down to the grave and die happily. And leave the body of my soul to be a part of thee. I do what it takes, whatever it takes. what it takes. The Feel Good Station. It's 4 a.m. I can't turn my head off. Wishing these memories will fade and never do. Turns out people lie. They said just snap your fingers, as if it was really that easy for me to get over you.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 Zeker als het gaat om zijn bezit. Maar hoezeer hij zijn parel ook beschermen wil, niets is zeker. Gelukkig kun je nu ook verzekeren via ASN Bank. Daarmee koester je naast je dierbare bezit ook de wereld. Zo maakt geld gelukkig. ASN Bank. Als je de Eurojackpot wint, dan koop je natuurlijk een leuk vakantiehuisje. Maar wat doe je met al die andere miljoenen? Want de jackpot kan oplopen tot wel 120 miljoen. Koop nu een lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot, spel van de Nederlandse loterij. Speelbewust 18+. Plus. Koester je kostbare bezit met een duurzame inboedelverzekering via aznbank.nl. Gebruik je data goed, het is niet te laat. Spread love in plaats van online haat. Dus- Verspreid die positiviteit met unlimited data van Tele2 voor maar 25 euro per maand. Check tele2.nl. Alle deelnemers van de Postcode Loterij krijgen weer de cadeaukaart van 12,50 euro... voor een heerlijke vega-maaltijd bij Albert Heijn. Makkelijk te bereiden, verrassend lekker en beter voor het klimaat. Geniet van het goede. Verzilver hem uiterlijk zondag 13 november. 18 plus, speel bewust. Net als je denkt dat je webshop klaar is voor de feestdagen kan je platform de hoeveelheid bezoekers niet aan. Dan heb je de IT-consultants van Incentro nodig. Want die zorgen ervoor dat jouw platform optimaal presteert. Meer weten? Ga naar incentro.com. Slimme installateurs kiezen voor een Gebrit Pack. Een closet en zitting in één verpakking. Super eenvoudig. Eenvoudig kiezen door het brede assortiment. Eenvoudig kopen door de handige meeneemverpakking. En eenvoudig installeren door de innovatieve techniek. Kijk op gebrit.nl slash packs. Centraal Beheer met Carmen, hoe kan ik helpen? Met pijn. Zeg, ik woon dus kort aan de kust, maar ja, echt comfortabel is het niet. En al helemaal niet voor mijn energierekening. Oké, misschien eens kijken naar isolatie. het lijkt me handig, maar het feit is als agent. Maar ga anders heel eventjes naar binnen, want dit praat best wel lastig. Hoe bedoel je? Ik zit gewoon op de bank. Stel, je hebt een vraag over het verduurzamen van je huis. Dan kun je Centraal Beheer altijd bellen en helpen wij je verder. Ontdek direct hoeveel je kunt besparen met onze online scan. Eenvoudig kiezen, eenvoudig kopen, eenvoudig installeren. gbrit.nl slash packs. Sky Showtime. Een splinternieuwe streaming service van de grootste studio's op aarde. Met iconisch entertainment, exclusieve series en de grootste blockbusters. Dit is Sky Showtime. I'm ready if you are. Zakelijk elektrisch of hybride rijden begint bij de laadpas van Move Move. Handig toch? Parkeren en de wasstraat op één btw-factuur. De laadpas van Move Move. Meer voordelen dan alleen een volle accu. Ontdek het op movemove.com. Powered by Multitankcard. Als je een gewei onder aan je rug hebt getatoeëerd. 56% mm, korting op een montuur. Korting zo hoog als je leeftijd bij iWish. Kijk op iWish.nl of kom leuk langs. See you. Leenalarm. Weet je eigenlijk wel wat jouw lening kost per maand? Net zoals je soms overstapt naar een andere zorgverzekeraar om je maandlasten te verlagen, kan overstappen met een lening ook voordelig uitpakken. Bereken nu hoeveel jij kunt besparen op freo.nl. Weet wat je leent. Freo. Let op. Geld lenen kost geld. Pensioen driedaagse! Samenwonen, een huis kopen, uit elkaar gaan, wat je ook meemaakt. Check nu, heel eenvoudig, op pensioendriedaagse.nl of jij het goed geregeld hebt. Voor later. De pensioendriedaagse. Van 1 tot en met 3 november. Een initiatief van Wijzen in Geldzaken. Je hebt internet en je hebt first class internet. Dat is 100% glasvezel-internet van KPN. Supersnel, superstabiel en extra veilig. Voor een druk huishouden tot booming business. Zo kan je thuis of op het werk blijven gamen en videobellen zonder vertraging. En onze servicemonteur installeert zakelijk glasvezel gratis. Kijk op kpn.com zakelijk. Ethos gaat helemaal los. Het grootste aanmerkvoordeel van Nederland met megakortingen op heel veel producten. Zoals nu veel Carnier 1 plus 1 gratis. In de winkel en op ethos.nl. Liefs, Ethos. Heb jij een eigen zaak? Met een winkel, kantoor of bedrijfshal? Dan is deze oproep voor jou. De energieprijzen zijn hoog. Dat raakt ons allemaal. Daarom besparen steeds meer mensen energie. Zet ook de knop om. Door in elk geval deuren dicht te houden waar dat kan, om zo min mogelijk warmte te verliezen. Dat scheelt geld en je spaart het klimaat. Kijk op zetookdeknopom.nl/slash bedrijven. Sky Radio 101 FM. The Feel Good Station. Altijd, non-stop, de beste muziek. Het ANP-nieuws van 9 uur. Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Er is kritiek op het staatsbezoek van koning Willem-Alexander aan Griekenland. Een Nederlandse stichting zegt dat hij geen goed beeld krijgt van de vluchtelingenproblematiek, omdat hij alleen op plekken komt waar alles goed geregeld is. Ergens anders leven mensen onder verschrikkelijke omstandigheden, zegt de woordvoerder. De justitie heeft de grootste moeite om de schade te innen van de avondklokrellen. De relschoppers moeten een kwart miljoen euro betalen als je alles bij elkaar optelt, maar er is nog maar 80.000 binnen. De avondklok werd begin vorig jaar ingevoerd en zorgt onder meer in Rotterdam en Breda voor heftige rellen. Bij het onderhouden van wandelpaden in het bos en de duinen heeft Natuurmonumenten vervuild bouwafval met plastic gebruikt. Dat blijkt uit onderzoek van het programma Pointer. Het gevaar is bijvoorbeeld dat vogels de stukjes plastic aanzien voor voedsel. Natuurmonumenten geeft toe dat ze een fout hebben gemaakt. En er ligt nog altijd 15.000 euro klaar voor degene die de politie heeft getipt in de cold case zaak over baby Sam, meldt het AD. De tip was cruciaal en zorgde er onlangs voor dat de moeder van Sam, een schooljuf, werd opgepakt. De pasgeboren baby werd in 2006 gevonden in een vijver in Doetinchem. Hij was vermoord. Het weer van Weer.nl. Vooral in het noorden een bui. Het vannacht af naar een graad of 10. Morgen af en toe zon, het waait wat minder hard en het wordt 14 à 15 graden. En kijk voor de details op Weer.nl. Sky Radio Verkeer. ANWB. Door werkzaamheden staat er nog een korte file op de A28 van Groningen naar Zwolle bij Staphorst. Die staat er 10 minuten in de file. En ook nog 10 minuten vertraging op de A58 van Tilburg naar Breda... tussen Knopend Sint-Annebos en Knopend Galder. Sky Radio Flits Update. Flitsmeister. Er wordt nog geflitst op de A16 Breda-Rotterdam bij 44,0... op de A28 bij 19,9, A50 bij 123,5 en op de A73 bij 13,2. Het nummer 1 non-stop muziekstation. walking in the same way as I did. missing out the cracks in the pavement and tutting my heel and strutting my feet.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 uitzicht. Met de trein door Europa. Hoe anders? Ontdek al onze bestemmingen op nsinternational.nl. Kijk, hier doen we het allemaal voor bij Bridge Fund. Blije ondernemers. 24 uur geleden vroeg Bas bij ons een lening aan. En vandaag staat het geld al lekker op zijn rekening. Zonder gezeur over jaarcijfers en zo. Dus Bas, die is helemaal happy. Bridge Fund. Make money smile. De superdeals van T-Mobile zijn super limited omdat ze supergoed zijn. Dus wees er snel bij, want ze zijn ook super snel weer weg. Zo is de Oppo Reno 8 Pro nu superscherp geprijsd. En krijg je bij onze 10 en 20 gig bundels de eerste maand een gratis upgrade naar Unlimited. Kijk vandaag nog voor deze superlimited superdeals op T-Mobile.nl of ga naar jouw T-Mobile shop. Geld nodig om je voorraad te financieren? Check je mogelijkheden op bridgefund.nl. Unox heeft iets lekkers. Unox goed gevuld. Een, eh, ja, goed gevulde soep. Zeg maar gerust. Kom vol groenten en peulvruchten. Zoals rode linzen, kikkererwten of kidneybonen. Zo heb je met één kom een heerlijke maaltijd. Dat kan alleen maar Unox zijn. Tanken bij BP levert je nu nog meer voordeel op. Zo kun je in de tijd dat je naar deze radiocommercial luistert... 1, 2, tot wel drie keer zoveel freebies sparen. Kijk, dat is turbo sparen. Doe mee en ontvang nu tot drie keer zoveel freebies. Dus bijvoorbeeld tot drie keer zoveel korting bij je volgende tankbeurt. BP, Everyday Brighter. Actievoorwaarden op freebies.nl het nieuwe Linda Meijden winterboek met de leukste vrouwen uit de muziekwereld ligt nu in de winkel. Met dit keer een geweldige uitklapcover met onder andere Sarita Lorena, Mo en Merel. En ook Sam Hofman over zijn liefdesleven, Estine over haar dure smaak en radio-dj Sagit geeft gouden muziektips. Kortom, dit bomvolle winterboek wil je niet missen. Happy Singles Day bij Douglas. Trakteer jezelf op jouw favoriete skincare van Estee Lauder, Clinique, Lancôme of Dermacosmetics. Cosmetics. Dan trakteren wij op 25% korting. Douglas. Koop nu het extra dikke Linda Meijden winterboek in de winkel of bestel hem online. November wordt een heel bijzondere maand. En niet alleen omdat we een jackpot hebben van 12,6 miljoen netto. Nee, alleen deze maand maak je ook nog eens kans op één van de 25 BMW's iX3. 100% elektrisch. Dus koop snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. De tiende kan het gebeuren. Staatsloterij. De spel van Nederlandse Loterij. Kopen bij 18+. Plus. Shop waanzinnige deals tijdens de Weekamp One Half Days. Zoals korting tot 60% op geuren, gezichtsverzorging, make-up en meer beauty. En bestel je vandaag, dan heb je het morgen in huis. De Weekamp One Half Days. Laat maar komen. Het is Merkenfestival bij Piet Klerks. Het moment om van je huis een thuis te maken. Profiteer nu van meer dan 100 acties op alle bekende woonmerken. Kom langs. Je hebt tot zondag 13 november. Piet Klerks. Groots in wonen. Je vindt Piet Klerks in Waalwijk, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Purmerend en Amersfoort. Nu bij Gamma. De binnenklusweken. Profiteer nu van 20% korting op Isover glaswolplaten. Kom naar de bouwmarkt of bestel op gamma.nl. Mijn binnenklus aanpakken? Ik kan het. Gamma. Was jouw type? Een slimme wasmachine die je met een app kunt bedienen? Een duurzame die weinig energie en water verbruikt? Of ga je voor een kilovreter waar de was van het hele gezin in past? Electroworld vindt jouw perfecte type. Laat je adviseren in de Electroworld winkel of ga naar electroworld.nl voor scherpe wasmachine deals. Electroworld, mooi voor elkaar. Met een gerust gevoel op weg? Al meer dan een half miljoen Nederlanders kiezen voor de Interpolis autoverzekering. Standaard geen eigen risico. En je bepaalt zelf waar je je schade laat herstellen. De Interpolis autoverzekering. Nu met 10% korting. Verkrijgbaar via Rabobank. Interpolis. Glashelder. Wat als je als ondernemer helemaal klaar zit voor een belangrijke videocall... met je notitieboek, Check. pen, Check. cappuccino, Check. dit keer wel een broek aan... Check. en je wifi ineens begint te haperen? Mm, niet check. Ook dit gewoon bij Ziggo Zakelijk. Een business crew waar één service-expert je persoonlijk helpt tot het is opgelost. Kijk op ziggo.nl zakelijk. Enjoy it al. Deze week in de bonus. AH Conferanspeer of Elstar appels los per kilo voor 99 cent. Alle AH Greenfield stoofvlees per 100 gram voor 1,19. Alle Campina lang lekker liter pakken, 3 stuks voor 3 euro. En Lipton 1 plus 1 gratis. De meeste de beste aanbiedingen. Lekkere van Albert Heijn. Heb jij ook die ik kom hier alleen maar voor de moneybaan? Dat hoeft echt niet, man. Bij Tempo Team is er nu superveel leuk werk. Ik ben Nessim. En ik ben QC. En in de proeftijd gaan we bij bedrijven proeven welke banen wel chill zijn. Zo proef jij vooraf hoeveel werkplezier een nieuwe baan jou oplevert. Dus check tempoteam.nl slash proeftijd. Dit is proeftijd.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 Don't worry! BCC heeft heel veel aanbiedingen waar jij happy van wordt. En je oude apparaten, die recyclen we voor jou. BCC. Don't worry. Buy happy. Nu bij Ben dubbel dikke data. Zo krijg je bij 5000 MB er 5000 bij. Dat is dus 10.000 MB voor maar 10 euro. Ga snel naar ben.nl. Nu bij BCC. Tot 100 euro korting op de nieuwe wasmachines van Whirlpool. De koesteroester is nogal een weekdier. Zeker als het gaat om zijn bezit. Maar hoezeer hij zijn parel ook beschermen wil, niets is zeker. Gelukkig kun je nu ook verzekeren via ASN Bank. Daarmee koester je naast je dierbare bezit ook de wereld. Zo maakt geld gelukkig. ASN Bank. We staan steeds sneller rood. Daarom nu bij Kruidvat 50% korting op een voordeelpak Gillette en Venus. Plus gratis oranje sokken. En elke week nog eens 10.000 actieproducten die het leven weer wat goedkoper maken. Kruidvat steeds verrassend, altijd voordelig. Koester je woning met een duurzame woonhuisverzekering via aasinbank.nl. We gaan voordeel scheppen bij Welkoop. Kijk, Welkoop vogelpindakaas, in de kaas, drie potten voor 5 euro... en Joekanoe hondenvoeding nu met 25% korting. voordeel dus. Gewoon bij Welkoop en op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen. Hey, Jelise hier, hoofdredacteur van Vogue Nederland. De nieuwe editie van Vogue staat voor Voices of Change. Modeontwerpers, dansers en acteurs die zich inzetten om de wereld mooier en inclusiever te maken. Met op de cover Precious Lee, het internationale topmodel van dit moment. Haal Vogue nu in de winkel en kijk op Vogue.nl voor meer exclusieve verhalen. Net als je denkt dat je webshop klaar is voor de feestdagen, kan je platform de hoeveelheid bezoekers niet aan. Dan heb je de IT-consultants van Incentro nodig. Want die zorgen ervoor dat jouw platform optimaal presteert. Meer weten? Ga naar incentro.com. Koop nu de nieuwe Vogue of ga naar Vogue.nl en lees alles over de Voices of Change. Hi, dit is katoenboer Garuda uit India. Garuda is aangesloten bij Fairtrade. Daarom krijgt hij een extra premie voor zijn katoen. En met dat extra geld kan hij zijn land bewerken voor een betere opbrengst. Best goed om te weten. Als jij je katoenen kleding, beddengoed of handdoeken koopt. Fairtrade. Samen maken we de wereld eerlijk. Altijd druk in de weer, dus ik verdien die schoenen in het leer. Bij Bristol is het leer maar je fiek. Bij Bristol bij Bristol profiteer je nu van kortingen tot 30% op de leren schoenencollectie. Bristol. Pretty smart. Kies voor Fairtrade met Kayori. Van heerlijk beddengoed tot de zachtste handdoeken. Stel, je wil een nieuwe auto rijden. Een Ford. Dan doe je dat natuurlijk voordelig met Ford Private Lease. Want of je nu gaat voor die sportieve Puma, de stijlvolle Focus Style of de veelzijdige Kuga, je rijdt al een Ford vanaf 399 euro per maand op basis van 60 maanden en 10.000 kilometer per jaar. Kijk op Ford.nl. Tijdens de inspiratieweken van Superkeukens krijg je een gratis keukenadvies, inclusief 3D-ontwerp. Dus ben je benieuwd naar de laatste keukentrends? Kom dan langs in een van onze showrooms of download het gratis inspiratieboek op superkeukens.nl. Stel, je wil jouw nieuwe Ford snel rijden? Dat kan, want bij de Ford dealer profiteer je nu van korte levertijden op al onze voorraadmodellen. Kijk snel op Ford.nl. Unox heeft iets lekkers. Unox goed gevuld. Een, eh, ja, goed gevulde soep. Zeg maar gerust. Kom vol groenten en peulvruchten. Zoals rode linzen, kikkererwten of kidneybonen. Zo heb je met één kom een heerlijke maaltijd. Dat kan alleen maar Unox zijn. Gratis. G-R-A-T-I-S. En dat is goed. Ja, het antwoord is simpel. Want Simpel heeft nu 8 gig plus 4 gig gratis voor maar 10 euro. Alle voorwaarden en snel bestellen op simpel.nl. KNAP is de ideale bank voor ZZP'ers. Met een compleet bankpakket voor een vaste, lage prijs. Nu het eerste jaar 50% korting voor starters. KNAP, de bank voor ZZP'ers. Bij Albert Heijn is het voordelig genieten met meer dan 1500 prijsfavorieten. Stuk voor stuk topkwaliteit en altijd laag geprijsd. Probeer deze week de AH saus, muesli naturel of pistache notenmix gezouten... met 25% probeerkorting. Dit is het moment om energie te besparen. Dat scheelt geld en je spaart het klimaat. Of je nu de thermostaat lager zet, vaker de fiets pakt... of bewust kiest voor het ruilen en lenen van spullen. Van 31 oktober tot en met 6 november is de Nationale Klimaatweek. Een week waarin heel Nederland in actie komt en bespaart. Nationale Klimaatweek. Doe jij ook mee? Kijk wat jij kan doen op nkw2022.nl.